Twee dagen geleden zei Trump nog dat de 300 van de ruim 3000 documenten niet openbaar konden worden vanwege de nationale veiligheid. Dat gebeurde op verzoek van de CIA en de FBI, waarvan de meeste documenten afkomstig zijn. Sinds de moord op president Kennedy in 1963 gaan er veel complottheorieën rond. Met de openbaarmaking wil Trump deze theorieën ontkrachten. En vannacht is de wintertijd ingegaan. In heel Europa is de klok om drie uur teruggezet naar twee uur. Natuur- en milieuorganisaties hebben deze avond op honderden plekken in Nederland activiteiten georganiseerd. Zoals stiltewandelingen, muziekavonden en workshops sterren kijken. Daarmee willen ze aandacht vragen voor de schoonheid van de nacht. Naar schatting zijn er rond de 45.000 mensen op afgekomen. Zanger Gert Timmerman is overleden. Hij is bekend van het nummer Ik heb eerbied voor jouw grijze haren... en van het duo Gert en Hermine dat hij samen met zijn toenmalige vrouw vormde. Hun bekendste nummer was Alle duiven op de dam. Gert Timmerman leed aan alvleesklierkanker. Hij is 82 jaar geworden. Een klusproject in de Amsterdamse Belmermeer heeft twee Dutch Design Awards gekregen en is daarmee de grote winnaar van dit jaar. Het gaat om een Belmerflat die eigenlijk gesloopt zou worden omdat renovatie te duur zou zijn. Uiteindelijk hebben architecten er een klusproject van gemaakt... waarbij de bewoners zelf hun woning mochten opknappen. Volgens het juryrapport stelt het project een voorbeeld... voor soortgelijke gebouwen uit de jaren 60 en 70 in binnen- en buitenland. Het weer dan nog. Vanuit het noorden trekt een buienfront met zware windstoten het land binnen, waar ook het verkeer rekening mee moet houden. Overdag neemt de wind weer wat af.